11 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Bagdad hebben de autoriteiten de noodtoestand afgekondigd. De oproerpolitie heeft traangas gebruikt om woedende Sjiïten uiteen te drijven... en ook zouden zijn geschoten. Sjiïtische betogers hadden eerder vanmiddag het parlementsgebouw bestormd. Aanhangers van geestelijk leider Moqtada al-Sadr braken door de afzetting van de groene zone in Bagdad. Dat is het streng beveiligde gebied in de Iraakse hoofdstad... waar overheidsgebouwen en ambassades zitten... De aanhangers van Sadr eisen hervormingen. De Britse luchtmacht heeft het afgelopen anderhalf jaar bijna duizend strijders van islamitische staat gedood tijdens luchtaanvallen in Irak en Syrië. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Defensie. Volgens het ministerie zijn er geen burgerslachtoffers omgekomen. De doelen die werden aangevallen waren bunkers en andere militaire gebouwen. Olie- en gasbedrijven moeten hun afgedankte Noordzeeplatforms gebruiken om windenergie mee op te slaan. Onderzoeksinstituut TNO stelt dat voor als duurzame oplossing. De komende jaren worden veel platforms overbodig totdat de velden leeg raken. Opruimen kost tientallen miljoenen en daarom wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. Na een grote brand in het centrum van Amsterdam is de vermoedelijke brandstichter van een steiger gesprongen. Hij heeft het niet overleefd. In een aantal panden die werden verbouwd had eerder vanmiddag brand gewoed. De brandweer gaat uit van brandstichting omdat de brand op verschillende plaatsen was uitgebroken. In Alkmaar heeft brand gewoed in een voormalig bandencentrum. Daarbij kwam veel rook vrij die over het centrum van de stad trok. De brandweer vroeg bewoners van de binnenstad ramen en deuren dicht te houden. Er zou geen asbest zijn vrijgekomen. Juist vanavond werd in Alkmaar de jaarlijkse koopavond gehouden... waarbij de winkels tot 11 uur open zijn. Het weer op de meeste plaatsen droog. Temperatuur vannacht tussen de 5 en 2 graden. Morgen vrij zonnig en bijna overal droog. Het wordt 12 tot 15 graden. Maandag eerst vrij zonnig en maximaal 17 graden.